ellende. Wat ik ook doe, wat ik ook doe, wat ik ook doe, doe, doe. Het is één en al ellende. Wat ik ook doe, wat ik ook doe, wat ik ook doe, doe, doe. Mij zit steeds weer alles tegen. Het gaat nooit goed, nee zelfs niet af en toe. Wat ik ook doe, wat ik ook doe, wat ik ook doe. Repareer Zit de buurt zonder stroom, ga ik vissen, dan van. ik steeds bot. Met mijn fiets reed ik gisteren tegen een boom. zet ik mijn televisie aan en zie kapot. Als ik winters een schaats, zak ik prompt door het ijs. Koop ik een auto, dan blijft het een wrak. Als ik zingen moet, raak ik steeds van de wijs. Ik alles tegen. Het gaat nooit goed, nee zelfs niet af.